Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Egyptische autoriteiten hebben de nieuwszender Al Jazeera verboden nog langer in Egypte te werken. Alle werkvergunningen van de journalisten zijn ingetrokken en het kantoor van Al Jazeera in Cairo is gesloten. Een van de correspondenten van de nieuwszender heeft via Twitter laten weten dat er ondanks het verbod gewoon wordt doorgegaan met het verslaan van de onrust in het land. Al Jazeera heeft de afgelopen dagen de ontwikkeling in Cairo en andere Egyptische steden op de voet gevolgd. De Amerikaanse ambassade heeft alle Amerikanen in het land opgeroepen Egypte zo snel mogelijk te verlaten. Ze krijgen zo snel mogelijk te horen hoe en wanneer ze kunnen vertrekken. Bij een ongeluk bij de Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland zijn vier mensen gewond geraakt. Vlak voor 9 uur botsten twee auto's frontaal op elkaar. De slachtoffers hebben geen ernstig letsel, zegt de politie. Door het ongeluk is de Zeelandbrug dicht en moeten automobilisten een flink stuk omrijden via de Oosterscheldekering. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland is nog volkomen onduidelijk. Deskundigen zijn op de plaats van het onderzoek ongeluk aangekomen en zijn begonnen met het onderzoek. Gisteravond botste een passagierstrein met 100 km per uur frontaal op een tegemoetkomende goederentrein die ongeveer 80 reed. Door de klap kwamen 10 mensen om het leven. Ruim 40 reizigers raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Het ongeluk in de deelstaat Sachsen-Anhalt is een van de zwaarste treinongelukken van de laatste jaren in Duitsland. De passagierstrein was onderweg van Maagdenburg naar Halberstad. Op dat traject ligt een enkel spoor waar treinen uit beide richtingen overheen moeten. Het weer bijna overal vorst en nevel of mist. Plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Vanmiddag in het zuiden zonnig, in het noorden ook wolkenvelden. Middagtemperatuur 1 tot 3 graden.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 It's like perpetual motion. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it and me underneath the trading eights. If the radiation's warm, we can turn the sprinklers on and we can run right through them. We drink tea instead of wine. we shoot up with summertime. Mama lying and me underneath the eye. in het nummer Underneath the Apple Tree. Op 13 januari, jongsleden, is op de dag dat hij 77 geworden is... de Haarlemse trompetist rekaard overleden. Voor de mensen in deze streek alleen maar bekend onder de naam D of Deetje, ehm, bekend, beroemd trompetist mag ik zeggen. Uh, in de Dutch is Band gespeeld. En eh, met heel veel anderen... En ehm, is ook heel bekend geworden natuurlijk ook in de, de Haarlemse regio... waar hij als uitermate vriendelijk en amabele medemuzikant bekend stond. Om ehm, iets van hem te laten horen heb ik een stukje gevonden van een, eh, een cd die in 1998 is opgenomen. En daar is hij te horen in een stuk waar Simon Planting op de bas hem begeleidt en Harry Sombroek op de gitaar. As Times Go By. Descartes in het nummer As Times Goes By. Hij is eh, begraven in, in eh, traditie, zoals hij ook graag wilde. Dat wil zeggen in New Orleans-stijl... waar muzikale vrienden hem naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid. Als je veel naar jazzfestivals gaat en uh, verspreid over de wereld... laat ik zeggen voorlopig eh, oh, <laughs> eh, over de wereld, over Europa en in ons land... dan kom je hele bijzondere dingen tegen. Op een festival in Denemarken kwam ik op enig moment een Deense band tegen. Die zich had toegelegd op eh, calypso-achtige improvisatiemuziek. De, eh, de band die heet de Original Danish Polka Orchestra.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 I just can't imagine that you love me after all is said and done. To think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Tony Bennett, I Can't Believe. En dan gaan we nu naar Nederlands talent Wouter Hamel. déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. was eh, Stacy Kent met een nummer van Serge Gainsbourg, Septirien. En dan gaan we nu naar een kwartet, Stengets, Tempus Fugit. Sarah Vaughan with de Count Basie Orchestra. Een vorm van eh, breed gedragen eh, jazzmuziek, zo'n big band. Dat is een schril contrast met een van de voorlopers van de jazz, de ragtime. De ragtime eh, wordt door de puristen niet beschouwd als jazzmuziek, maar wel absoluut als de voorloper daarvan. Als de muziekvorm waaruit de jazz eh, verder ontwikkeld is. En een voorbeeld daarvan is de Stomptime Rack, gespeeld door David Zimmerman op piano. Dat was Jimmy McGriff, onmiskenbaar op het orgel, met het nummer Girl Talk. We hebben nog een, uh, geen jazzwals gehad vandaag. Het sluit Hampton Octet gaat vertolken, toepasselijk voor deze dag, Sister Salvation. dames en heren luisteraars. Wij naderen weer het einde van de tweede uur. Wat gaat het toch snel met al deze prachtige jazzmuziek. Slide Hampton is dit met Sister Salvation. Wij gaan eh, naar de laatste nummers toe. Niet nadat ik u verteld heb dat als u vandaag denkt... waar kan ik nog eens live jazz horen... dan eh, kan het op de volgende plekken. De Rusthoek vanmiddag. Om drie uur trombonist Daniel Volman. Het Meterhuis Leo's Drugstore met Latin Fusion Jazz. Café Storing in de Lange Veerstraat in Haarlem heeft eh, ook live jazz. En in de Uiver Jan Verwij met het trio van Dick Bulthuis. David Habig en ondergetekende Peter den Boer van het eh, gezellig en leerzaam om vandaag.